Lot Lewin met het NOS Journaal. Een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas geeft Hamas de mogelijkheid om zich te hergroeperen en een nieuwe aanval uit te voeren. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd bij zijn ontmoeting met Arabische leiders in Jordanië. Blinken vindt wel dat Israël elke mogelijke maatregel moet treffen om burgerslachtoffers te voorkomen. De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag dat de aanhoudende bombardementen van Israël de pogingen van Qatar om te bemiddelen in het conflict bemoeilijken. Zojuist is een vliegtuig op vliegbasis Eindhoven geland uit Cairo... met aan boord onder meer 15 Nederlanders en hun gezinnen... die afgelopen donderdag de Gaza-strook uit konden komen. Een 16e Nederlander is eerder vandaag op eigen gelegenheid teruggekeerd. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. De demonstratie vindt onder streng toezicht van de politie plaats. Lokale autoriteiten hebben van tevoren gewaarschuwd dat antisemitische teksten en het ontkennen van het bestaansrecht van Israël verboden is. Er is tot nu toe één demonstrant aangehouden. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft zijn excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister te kussen. Dat gebeurde afgelopen donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn. Het voorval is op videobeelden vastgelegd en het kwam hem op veel kritiek te staan. Voetbal dan. PSV heeft met gemak gewonnen van Heracles. Het werd 6-0 in Almelo. Daarmee blijven de Eindhovenaren foutloos in de eredivisie en staan ze nog steeds bovenaan. En het weer. Vanavond en vannacht trekken buien over het land. De meest actieve in de kustprovincies. Ook morgen regen met aan zee kans op onweer en harde windvlagen. Het wordt 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag... staat een file voor Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten, dat komt door een ongeluk.